11 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Bij Scheveningen zijn twee watersporters om het leven gekomen. Ze hoorden bij een groep met onder meer surfers. De KNRM heeft de twee uit zee gehaald. Ze werden gereanimeerd, maar konden niet meer worden gered. Zes andere watersporters konden worden gered of brachten zichzelf in veiligheid. Een van hen ligt in het ziekenhuis. Het lijkt er nu op dat niemand meer wordt vermist, maar dat is nog niet helemaal zeker. Het ministerie van Volksgezondheid heeft bekendgemaakt welke 25 zorginstellingen mee mogen doen aan de proef met een bezoekregeling. In de verpleeghuizen die meedoen aan de proef mag één bewoner worden bezocht door één vast persoon, maximaal één uur per week onder strenge hygiënemaatregelen. Als die regeling goed werkt, wordt in meer verpleeghuizen bezoek toegestaan. Het RIVM begint weer met de bevolkingsonderzoeken naar kanker... schrijft staatssecretaris Blokhuis aan de Tweede Kamer onderzoeken lagen sinds half maart stil. Als eerste wordt het bevolkingsonderzoek darmkanker opgestart. Als er genoeg beschermingsmiddelen zijn... gaat in juni het onderzoek naar borstkanker verder... en vanaf juli dat naar baarmoederhalskanker. In Denemarken is het aantal mensen dat een coronapatiënt gemiddeld besmet... de afgelopen week gedaald van 0,9 naar 0,7. Dat zogeheten reproductiegetal werd lager... ondanks de heropening van de scholen en de kinderdagverblijven vier weken geleden. Denemarken was het eerste land in Europa dat de scholen weer opende. FC Groningen heeft vanwege de coronacrisis elf medewerkers ontslagen. Dat is volgens de club nodig om overeind te blijven. De directeur zegt tegen RTV Noord dat de meeste ontslagen vallen onder kantoorpersoneel. Verder is besloten dat de directie en spelers en medewerkers salaris inleveren om de club tegemoet te komen. Ook heeft de club de gemeente gevraagd of het de huur van het stadion later mag betalen. Het weer, de wind neemt verder af. In het noorden kan een bui gaan vallen. In het zuiden kan het afkoelen tot rond het vriespunt.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 chance on ever losing you. But I thought you'd understand. Can you forgive? chance you come back home. Got too much pride. I should've known better to lie to one as beautiful as you. Yeah, I should've known better to take a chance on ever. voor de Zandvoortse Radio. 106.9. Dit is ZFM. Is it my turn to wish you were lying here? I to dream you when I'm not sleeping. Ah. Is it my turn to fiction fictionize my world? Or even imagine your emotions.